Mariette Krol met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat er haast gemaakt moet worden... met het uitdelen van de boosterprikken. Demissionair minister De Jonge moet van de Kamer alle hulp aanvaarden... die hij daarbij kan krijgen. Er zijn in Nederland tot nu toe niet meer dan 82.000 boosterprikken gegeven... en Nederland bungelt daarmee onderaan in Europa... De GGD's denken na hoe het toedienen van de opwepprik versneld kan worden... maar een concreet plan is er nog niet. Oud-minister Frank de Graven wordt geen voorzitter van de commissie... die onderzoek gaat doen naar de chaotische evacuaties uit Afghanistan. Hij heeft zich teruggetrokken nadat de hele oppositie in de Tweede Kamer... vond dat er, een schijn van partijdigheid was. VVD'er de Graven was eind jaren 90 minister van Defensie. Dat is een van de departementen die bij de evacuaties betrokken waren. Met de steun van de regeringspartijen heeft de Graven nog een meerderheid... Maar hij vindt toch dat hij zo geen goede voorzitter kan zijn. Een voormalige IS-aanhanger uit Irak is in Duitsland tot levenslang veroordeeld... voor betrokkenheid bij de genocide op de Jezidis. Het is de eerste keer dat er iemand daaraan schuldig is bevonden. De man kocht in 2015 een Jezidi-vrouw en haar dochter. Toen het meisje van vijf in bed plaste... wond hij haar als straf vast op een binnenplaats... en liet haar in de brandende zon sterven van de dorst... De man werd in 2019 opgepakt in Griekenland en uitgeleverd aan Duitsland. En voetbalcoach Sarina Wiegman heeft met het Engelse vrouwenelftal in de WK-kwalificatie een recordzege geboekt. Tegen Letland werd het 20-0. Ellen White scoorde drie keer en met 48 treffers is zij nu de topscorer aller tijden van Engeland. De uitwedstrijd tegen Letland hadden de Engelse speelsters ook al gewonnen met 10-0.